Levi van Eck met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hoopt nog steeds... dat een ontmoeting met president Trump door kan gaan. Dat zei hij gisteren tijdens het onverwachte topoverleg... met de Zuid-Koreaanse president Moon. Het was de tweede keer in korte tijd... dat de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar spraken. De Korea's hebben afgesproken elkaar vaker te willen ontmoeten. In het Gevelingenmeer in Zeeland is vannacht naar twee vermiste duikers gezocht... Bij de zoekactie werden meerdere reddingsboten van de reddingsbrigade... en twee helikopters van de kustwacht ingezet. De duikers kwamen bij de haven Kloosternol in Scharendijken niet meer terug van hun duik. Tegen een restauranthouder hadden ze gezegd dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. Toen ze om half elf s avonds nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm. Venezuela heeft een 26-jarige Amerikaan vrijgelaten... die sinds 2016 werd vastgehouden in het land... Joshua Holt werd met zijn Venezolaanse vrouw beschuldigd van verboden wapenbezit en samenzwering tegen president Maduro. Holt heeft dat altijd ontkend. Er werd al een lange tijd onderhandeld over de vrijlating. Volgens de Venezolaanse regering is de vrijlating van Holt en zijn vrouw een blijk van goede wil. Op de snelweg A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zijn rond middernacht twee auto's op elkaar gereden en over de kop geslagen. De weg was korte tijd ter hoogte van Schaarsbergen gesloten. Meerdere mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Volgens Omroep Gelderland hadden de bestuurders van de auto's ruzie voor het ongeluk gebeurde. De politie heeft één iemand aangehouden. De Amerikaanse astronaut Alan Bean is overleden. Hij was in november 1969 de vierde ruimtevaarder die voet op de maan zette.